Jan van der Putten met het NOS-journaal. Ook het tweede verkiezingsdebat op de Britse televisie is gewonnen door de liberaal-democraat Nick Clegg. In vijf opiniepeilingen kreeg hij bijna 34% van de stemmen. De conservatieve leider Cameron kwam op bijna 33% en Labour-leider Brown kwam niet verder dan 27%. Ook vorige week deed Clegg het goed. Het derde en laatste tv-debat is volgende week. In de Golf van Mexico is een ongeluk met een olieplatform uitgelopen op een milieuramp. Dinsdagavond was er een explosie op het eiland. In zee voor de kust van Louisiana drijft een olievlek van 13 vierkante kilometer. Het platform dat werd gebruikt door BP is gezonken. Er was een miljoen liter olie aan boord. Onder water stroomt olie uit de bron in zee. De korpschef van de politie Haaglanden wil een verbod op gratis dansfeesten. Het publiek is daar niet te controleren, zei hoofdcommissaris van Essen in Nova. Verder zouden bij grote feesten alleen nog evenementenbier moeten worden geschonken. Volgens Van Essen bewijzen de strandrellen in Hoek van Holland... dat geweld op feesten vaak het gevolg zijn van drank en drugs. De werkonderbreking vannacht bij bloemenveiling Flora Holland is op het laatste moment niet doorgegaan. Vlak voor middernacht werden de vakbonden en de directie het eens over een nieuwe CAO. De 4500 werknemers van Flora Holland krijgen 2% meer loon, verdeeld over anderhalf jaar. Vannacht waren er acties gepland in Aalsmeer en vanmorgen in Naaldwijk. De uitlevering van filmregisseur Roman Polanski aan Amerika lijkt onvermijdelijk. Een rechtbank in Californië heeft zijn verzoek afgewezen om een oude zedenzaak te laten rusten of hem desnoods bij verstek te veroordelen. De 76-jarige Polanski heeft al maanden huisarrest in zijn villa in Gestaat. Rechters in Zwitserland moeten nu bepalen of hij aan de VS wordt uitgeleverd. Polanski verkrachtte daar in 1977 een meisje van 13. Het slachtoffer zelf wil ook dat de zaak wordt geseponeerd. Het weer nog, eerst kans op mist. Overdag zonnig, het wordt 10 graden op de Wadden en 16 in het zuidoosten.